Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De nieuwe status van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba... heeft de eilanden nog maar weinig verbetering gebracht. Een evaluatiecommissie zegt dat armoede is toegenomen... de economische ontwikkeling valt tegen... en het lokale bestuur is nog niet van voldoende kwaliteit. Sinds 2010 vallen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba niet meer onder de Antillen... maar hebben ze een rechtstreekse band met Nederland. Ze zijn speciale gemeenten binnen het Koninkrijk. De FIFA heeft weer een bestuurder geschorst. Het is de voorzitter van de Thaise voetbalbond. Hij zat 18 jaar lang in het uitvoerend comité van de FIFA. en zou hebben gesjoemeld met de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022. De schorsing geldt voor 90 dagen. Vorige week kregen FIFA-kopstukken Blatter en Valk en UEFA-voorzitter Platini een voorlopige schorsing op verdenking van fraude. De belasting op klassieke oude auto's levert volgens staatssecretaris Wiebes de helft minder op dan begroot. Sinds vorig jaar moeten diesel- en LPG-auto's van 25 tot 40 jaar oud meer wegenbelasting betalen. Wiebes hoopte dat dat 120 miljoen euro extra zou opleveren maar het was nog geen 70 miljoen. De extra wegenbelasting was gericht op oude oldtimers die veel vieze stoffen uitstoten. En veel van die auto's zijn uit het straatbeeld verdwenen. Rond de 60.000 oldtimers worden niet meer gebruikt, zijn geëxporteerd of gesloopt. In Turkije heeft de regerende AK-partij zijn verkiezingsmanifestaties voor de komende drie dagen afgelast. Aanleiding zijn de zelfmoordaanslagen van zaterdag bij een betoging in Ankara. Bijna 100 mensen kwamen daarbij om het leven. Het was een betoging voor verzoening tussen Turken en Koerden. De grootste pro-Koerdische partij denkt er ook over om zijn verkiezingsbijeenkomsten op te schorten. De verkiezingen in Turkije zijn op 1 november. Het weer, vanmiddag nog geregeld zon. Vanavond en vannacht heldere periode. Minima van 1 tot 4 graden en mogelijk vorst aan de grond. In het oosten en noorden kan het heel licht vriezen.